Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. KLM vliegt dit weekend niet naar Dubai en de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Er wordt tot en met dinsdag niet gevlogen. Eerst werd gesproken over zondag. Als reden noemt de KLM de huidige situatie in het Midden-Oosten. We eh, volgen het op de voet, zegt KLM. Frankrijk stuurt een helikopterdekschip naar de Middellandse Zee richting Libanon. Frankrijk en Libanon hebben goede betrekkingen. Het schip met transporthelikopters is bedoeld om snel mensen en materieel aan land te krijgen. Na het weekend laat het kabinet Jetten weten of ook het fregat Evertse zich aansluit. De prijs van diesel is door de oorlog in het Midden-Oosten gestegen naar bijna 2,38 euro per liter. In België ligt de brandstofprijs lager, dus vlak over de grens is het druk. Dat was te horen bij Omroep Zeeland. We voelen het enorm dat druk er is. Hè? Ik zou net hetzelfde doen als ik aan de grens woon, dus eh, waarom niet? tuurlijk. Volgens consumentencollectief United Consumers evenaart de dieselprijs het record van vier jaar geleden. Toen steeg de prijs enorm vanwege de Russische inval in Oekraïne. Net als Australië komt Indonesië met een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. Jongeren worden volgens de regering online geconfronteerd met porno, fraude en pesterijen. Het verbod in Indonesië wordt vanaf eind deze maand in stappen ingevoerd. En in Chicago nemen zo'n 10.000 mensen afscheid van dominee en burgerrechtenactivist Jesse Jackson. De 84-jarige politicus, predikant en burgerrechtenactivist overleed vorige maand. En vandaag krijgt hij een openbaar afscheid. We've all gathered together to celebrate the country preacher. The one and only Reverend Jesse Lewis Jackson.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 Sube las manos que esta vaina la empieza. de ah, pieza ah. hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, hasta que no queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka, boom shakalaka.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 Otra vez, otra vez. La cabeza y los pies se mueven con mi pum pum ZFM. attention from inside side of this taxi ride. van Zandvoort. Dit is ZFM. fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on. You can get it, get it, get it, get it. Yeah. No, I said it's true. I could feel the love. Can you feel it too? I could feel it all.